4 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Voorgetrokken. Allochtone kandidaten kregen volgens het AD extra punten... waardoor ze eerder een baan bij het korps konden krijgen. Een woordvoerster van de Rotterdamse politie heeft tegenover het ANP bevestigd... dat dit inderdaad is gebeurd. Bij gelijke geschiktheid mag achteraf de voorkeur uitgaan naar een kandidaat die diversiteit meebrengt, zegt de woordvoerster. Maar in Rotterdam zijn kwalificaties gegeven vanwege de achtergrond en dat had volgens het korps niet mogen gebeuren. De korpsleiding gaat de regels nog een keer intern uitleggen. De Belgische biercultuur staat na jaren lobbyen op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het gaat niet om het bier, maar om de cultuur eromheen, omdat op de lijst alleen immateriële zaken staan. De Vlaamse minister van Cultuur, Gats, zegt dat zonder bier het genot minder zou zijn, maar dat de biercultuur niet mag worden gereduceerd tot het bier. Het was volgens hem de vraag hoe de cultuur aan de VN-organisatie kon worden uitgelegd. Voor ons is de biercultuur evident, maar je moet die ook kunnen uitleggen aan een Zuid-Koreaan of een Namibier. Ik ben heel blij dat we daarin geslaagd zijn, zegt Kats. De opkomst bij de Iraanse presidentsverkiezingen is zo'n 70 zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De stemlokalen zijn veel langer opengebleven dan gepland, omdat er lange, lange wachtrijen stonden. Het is nog onduidelijk wanneer de uitslag bekend wordt. De huidige relatief gematigde president Rouhani en de conservatieve geestelijke Raisi zijn de belangrijkste kandidaten.